3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De jaarlijkse oefening van het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger gaat gewoon door, ondanks protest van Noord-Korea. De oefening begint over twee weken en duurt tot 18 april. Het gezamenlijke commandocentrum van Zuid-Korea en Amerika heeft Noord-Korea ervan op de hoogte gesteld en zegt daarbij dat de oefening niet provocerend is. Noord-Korea denkt er anders over en noemt de oefening een opmaat naar oorlog. Ook waarschuwt Noord-Korea dat de geplande hereniging van Koreaanse families erdoor in gevaar komt. De rekening van de waterschappen komt steeds meer bij de burgers te liggen. Die zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen... terwijl boeren er juist minder aan kwijt zijn meldt het tv-programma Nieuwsuur. In 2000 werd het beheer van de watersystemen voor 70% door de burgers betaald... en voor 30% door de boeren. Nu is die verhouding 90-10. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat doordat de waterschappen meer voor burgers zijn gaan doen... Maar een onderzoeker van de Universiteit Groningen spreekt dat tegen. Zij zegt dat de boeren gewoon goed hebben gelobbyd. D66 en de SP willen opheldering van minister Plasterk. Irene Wust is in Sochi omhelst door president Poetin. Die kwam gisteravond langs in het Holland House om de Olympische kampioenen te feliciteren. Hij gaf er een hand en een omhelzing. Het was een bliksembezoek. Na tien minuten stapte Poetin weer in zijn limousine. Hij zei nog wel dat hij onder de indruk was van het Holland House... en hij wenste de Nederlanders nog veel succes op de winterspelen. Volgens Russische media was het bezoek van Poetin een bedankje... voor de zware Nederlandse delegatie in Sochi. Met onder andere de koning, de koningin en premier Rutte. Het weer, vannacht kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie en de wind neemt af. Daarna een grijze dag met af en toe regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Dinsdag eerst droog, maar later op de dag opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lier. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David. was small, but oh my. was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Live was small, but oh my. Why do? Oh, Jonah lived in a well. Oh, Jonah, he lived in a well. He made his home in that fish's abdomen. Oh, Jonah, he lived in a well. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water Pharaoh's daughter. She fished him, she says, from that stream. It ain't necessarily so. They tell all the children the devil's a villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven, live clean, have no faults. Oh, I take the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to no man what is 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't necessary, necessary, ain't necessary, ain't necessary. Nou, dat was... Irene zo. Van? Eh, uit Poyen Bes. Ja, vind je prachtig. Jij vertelde... Eh, we zaten net eventjes over eh, die stem... hè? want wie is dit die dit zingt? Het is in ieder geval dat weet ik niet. Iemand van de New York Metropolitan uh, Orchestra. Ja. Ik weet niet hoe die heet, sorry. Maar hij klonk heel blank. Ja, hij probeert op een gegeven moment... Of ik weet niet of het echt opzettelijk... maar het klinkt alsof hij heel erg blank probeert te zingen, ja. Ja, Terwijl eh, er, er ehm, eh, verordend is dat dit nooit door blanken gezongen mag worden? Nee, het staat in zijn testament, ja. Van? Van de schrijver natuurlijk, van deze prachtige opera. En dat is? Gershwin. <laughs> een testje, je bent geslaagd, nee hoor. Hey, uh, Porgy and Bess, I loves you. Hè, dat komt daar vandaan. En we, ik zal, nou ja, het is wel leuk. Het is ontzettend leuk toch om het te verklappen. Uh, eh, On, als je naar eh, het handschrift kijkt van eh, Bart de Ruiter, de vriend van, uh, van Marie Maris dan zie je dat, dat dat zo lekker slordig is... dat je daar ook Novory On in kan zien. Ah, nou, dat weten we dan. Je hebt nog, ja, we moeten het eigenlijk ook nog over eten hebben... maar we over groenten heb ik iets heel erg vergeten... wat je nog heel erg wil melden? Nee. <laughs> ik geloof het niet. <laughs> Dan gaan we het verder over muziek hebben. Ehm, nou ja, over dat, dat, dat fantasiekoek. Kok, dat eh, fantast fantastkok. Of kok fantast. Dat is een... Eh, ehm, ik denk dat heel veel mensen dat doen, hoor. Ja, ja. Kokfantasten. Denken van, oh, ik ga dit doen en dat doen. Ik koop ook al die apparaten. En mensen het ook heerlijk om te lezen in kookboeken. Ja. Ik hoor ook dat mensen mijn boek hebben en dan in twee dagen het uitlezen. Pardon? <laughs> nou, dat heb je ook met Johannes van Dam, toch? Dan lees je dan die dingen, dat vind ik dan leuk. En dan eh, ga ik het allemaal niet maken. Ik ga het niet... Eh, doe ik helemaal niet, nee. Nou ja, ik was mij blijf er heel slank bij. <laughs> dus is alleen maar leest. Um, ehm, je had een heel grappig... Eh, je hebt twee dezelfde nummers meegenomen... maar door twee verschillende heel verschillende types gespeeld. Vertel eens. Uh, How High the Moon. Het is wel, ik weet niet door hoeveel mensen gespeeld. Maar de origineel is van eh, Les Paul. En die zong dat altijd met zijn vrouw. Mary Ford. behoorlijk truttig stijl. Die kan een fijne van die jaren, eh, van die zwart-wit filmpjes over zien. Zullen we dat even laten horen hoe dat klinkt? Dat is... wel ook de uitvinder van de elektrische gitaar. Dus hij is minder treurig dan je denkt. Maar <laughs> als je dat ziet, die twee... Het is echt eh, wat mijn moeder de perfecte afwas- en stofzuigmuziek noemt. Ja, ja. Toch? Ja, het is op zich heel mooi. Oh. Ja, ja, ja. Maar het kan wel lekkerder. Ja. Dus? Dus dan heb je Slim Gaylord. Eh, als je met een eh, contrabassist in huis woont... dan kun je niet om Slim Gaylord heen. Ja. En ik weet niet wat hij op had toen hij deze versie deed... maar het gaat eindeloos en het wordt steeds raarder. Want ja, inderdaad, hoe, hoe hoog staat die man? Je kunt het je afvragen. En daar gaat hij heel ver in, in zich dat afvragen. Maar die slim Gaylord, die, die, eh, eh, die, die, die fantaseerde ook heel erg. Die improviseerde, kon ook teksten ter plekke ja, maken. Deze, deze tekst, ik geloof dat de eerste anderhalve zin klopt. En daarna gaat hij helemaal los over hoe ver die maan dan is. How en far is blijkt, ja, het blijkt dat ze er enorme uh, aardappels hebben. Die moet je met bulldozers schillen. <laughs> en dan kan je een potato salad maken zo groot als de Super Bowl. En nou ja, goed. Hij gaat helemaal los. <laughs> Oké. Somewhere there's music. Moon. Stars. Oh, the planets flying. Right before your eyes, you can see everything that's happening through the skies. Music somewhere high the moon. Everybody's wondering, hey, everybody's wondering how high the moon. The moon never wonder how low you are, how far. orbit the moon and we moon, moon, moon. I'll orbit, don't let kitchen. A nice big bowl of potato salad Slim Gaylord eh, trio of, of kwartet. Ik weet het niet. Wat was dit? Nou, dat eh, klonk lekker vol. Het zal een kwartet geweest zijn. Weet ehm, hoe het? Hij ah Nu hebben we dus toch wel ook weer over groenten, hè? over eh, aardappels. Ja, eh, ja, we hebben het al uitgebreid over aardappels gehad. Doe jij ook aardappelsplanten? En waar haal jij je aardappels en je, je kruiden en je zaden vandaan? Ik zag achter in je boek dat je een firma uit Dordrecht eh, noemde. Onvolprezen Ton Vreken van Vrekens Zaden. Ja, dat, is, dat is heel goed? Ja, die is geweldig. Waarom is dat zo goed? de allereerste keer dat ik daar eh, wilde gaan bestellen... ben ik drie dagen bezig geweest met vierkante ogen... om het hele assortiment door te nemen. Die man heeft zoveel. Ter plekke? Ben je daarheen geweest? Of kan je dat allemaal op, internet? kan je dat doen. Ja? naar de winkel gaan is prettiger, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Maar, ja, ja. Maar, die heeft zo verschrikkelijk veel. En deels bio en deels niet, maar nou ja. En daar bestel jij dus, daar heb jij eh, eh, eh, je spullen besteld. Ja. En daarmee ben je begonnen. En op een gegeven moment, mm, hè, dan produceer je zelf je eigen zaden weer, toch of niet? Of moet je dat wel... Nou ja, ik doe het wel eens wel, maar ik ben toch altijd bang. Want het is toch gewoon minder zeker zaad dan als het professioneel gedaan is. Dus ik, ik bestel het meestal toch weer opnieuw. En dan doe ik ook mijn eigen zaadjes, ook voor zekerheid. Maar ja. volgens mij, nou ja, die groentetuin, want eh, je kon wel eh, groene vingers hebben... en daar ook altijd al van gehouden hebben. Maar eh, hoe lang heeft het geduurd voordat jij tot een groentetuin kwam... waar je echt denkt van ja, oké, dit levert wat op. Hè? Hier kan ik ook een beetje van leven. En het werk is te overzien. Hoe lang duurde dat? Nou, <laughs> te overzien is het oh, Nee, want je, ja, ja, zoals iedere boer, je hebt gewoon met het weer te maken. Heel veel dingen kun je niets aan doen. Ik kan wel leuk besluiten dat in februari mijn tuinbonen erin moeten. Maar het gaat gewoon nu niet. Ik, dat is nu zo'n kledderige kleren. Zo, Wat vind je van deze winter? Is er nauwelijks... Je, hebt misschien een paar dagen vorst in de grond gehad. Maar dit zet all. Ja, het wordt een heel interessant <laughs> jaar komend jaar. Nou, loopt er al veel uit bij jou? Je was er gisteren nog, of eergisteren. Ja, ik heb al eh, bomen met echt blaadjes gezien. Niet eens meer knoppen, maar blaadjes. Gaat het nog komen, Forst, denk jij? Wat zeggen de Fransen, je boeren bij jou in de omgeving? Ik heb dat we heel, heel laat ineens nog zo'n klap krijgen. Ja, dus eind februari, begin maart, als het echt... Nou, nog eerder eind april, maar... dus dat al het fruit naar de kloten is, al die mm, bloesem. Zit er wel heel dik in, ja. Maar goed, jij, ik weet het niet. Dit, ik geloof dat dit echt nog nooit vertoond is, zo'n winter. Maar... Ontzettend slap. Terwijl ze van de zomer voorspelden dat het een hele koude, strenge winter zou worden. Tenminste, daar had ik me in vastgebeten. Oh. Het tegenovergesteld is. Dus, dus nou goed. Oké. Maar ehm, en wat ben je nu aan het doen bijvoorbeeld in de tuin? Of ligt hij helemaal stil dus? Omdat het zo nat is en zo. zo. Ja, normaal ben ik, is hij nu eigenlijk al helemaal eh, schoon. En eh, met vers compost erop. Of tenminste uitgewerkte compost. En dan begin ik nu met mijn tuin. Wat is het verschil? Eh, eh, dat die klaar is voor gebruik, bedoel ik. Eh, verse compost, is dus dan is het nog niet echt vercompost. Oh nee, dat heb je dat net erop gegooid. Maar dat onder, wat onderin zit. Ja. <laughs> ja, ja oké. Ja. Dat het er al uitziet als aarde gewoon. Ja. En dan gaan de tuinbonen nu in. Oh, een de tuinbonen? Ja. En een paar andere bonensoortjes kunnen dan ook wat hebben. En je wat sla die er nu in kan. Sla buiten? Ja, er zijn een paar soortjes. heb je ook al een, een, een, kastje of zo? begin je daar niet aan? Denk nou... Ik heb één tunneltje om te zorgen dat het ietsje sneller gaat. Maar ik vind het toch zo'n groot smaakverschil... dat ik het eigenlijk liever niet gebruik. Oké. Wat doe jij tegen slakken? Naakslakken? Ik word helemaal gek eh, van die beesten. hè? Huh? Heel hard Nee. <laughs> Naakslakken? Eh, ja, oh god. Ehm, ik ga vroeg in het voorjaar ga ik s morgens en s avonds een, een slakkenrondje doen. En dan heb ik zo'n pan vol met... Ja, waar, laat je ze? Eh, ik woon naast een rivier, dus dan leer ik ze zwemmen. Oké, dat is een... Ik heb een vriendin die ze door midden knipt. Ja, ik heb een eh, <laughs> liefje dat dat ook doet. Ik, vind dat, ik heb het geprobeerd. Het voelt me te vies. Ja, maar je kan de oogjes nergens vinden. Nee, dat klopt. <laughs> nou, en de andere keer heeft ze ze ook het in, in een plastic fles gedropt. Nou ja, goed. ik kan een bakje maken. Nou, ik weet het niet. Maar goed, ik, ik heb een bakje met bier gezet. Zijn ze dol op, hè? Mhm. Komen ze allemaal bier? Maar ja, dan denk ik, ja fuck it, kost me nog bier ook. En, eh, maar ze nee, het helpt wel. Maar goed, één regenbui het is weer weg. Dus je moet het iedere dag dan eh, aanvullen, ja. Hey, en zomers, eh, als het heel heet is, sta je dan extra vroeg op om te werken in je tuin? Want dat ja. is... En dan s s'avonds, als, weer het, als het de, de hit een beetje over is, dan s'avonds weer? Ja, nou ja, nee, ik ga eigenlijk meestal wel oh, door ook. Maar ik, ik doe sowieso altijd oogsten voordat het echt de zon schijnt. Dus dan, ja, in de zomer sta ik gewoon op als, het licht wordt. Ja, dus gewoon vier, vijf uur. negen uur kunnen de mensen hun spullen komen halen. Dus dan moet gewoon klaarstaan. Dus je staat, staat gewoon vier uur op dan? Vier uur, half vijf, vijf uur? Ja, het ligt met beetje aan. Ja. Nou, vier uur, nee. <laughs> Dat is nogal nog donker, hoor, gelukkig. Ik denk dat Serge Gainsbourg eh, meer, eh, nog nooit zo vroeg is opgestaan. Zullen we iets van hem draaien? Dit is een heel leuk nummer, vind ik. Ook goed om mee op te staan, trouwens. Ja, met couleur café? Ja, lijkt me wel. Oké. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. c'est comme le café. Te passer, mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. goed, heerlijk, Serge Gainsbourg. Uh, lieve Marie Maris, je mag naar huis eh, met Bart. Die zit daar en die moet ook weer nodig een sigaretje roken... dus die wil dit, dit vreselijke pand over weer verlaten. <laughs> Eh, hoe heet het? Ehm, ontzettend bedankt dat je er was. We gaan nog één nummer draaien waarvan je zegt... nou, dat vond ik zo mooi. Dan moet je even zeggen waarom, want ik heb het voor jou geregeld. Dat is van Sam Cooke. Vertel. Ja, ik, ik, weet ik hou heel erg van Sam Cooke die, die ken ik al mijn hele leven. Zo'n gevoel heeft die man. En in de versie van Frankie en Johnny die jij gevonden hebt, die live versie, dan lacht hij er altijd zo leuk door dat liedje heen. Dan hoor je hem plezier erin hebben. Het is ja, mooi. Net als jij gewoon eh, eh, van plezier houdt, plezierig eh, mens bent. <laughs> en van lekker eten houdt en niemand iets oplegt... maar wel een prachtige groentebijbel heeft geschreven. Ontzettend bedankt. En ik ga langskomen op uh, de Tourgenot. Ja, is toch? gezellig. <laughs> Ik ga een mandje meenemen. Frankie en Johnny. Frankie and Johnny were sweethearts. At least that's the way the story goes. Frankie bought everything for Johnny. From his sports car to his Ivy League clothes, oh, he was a man, all right. Oh, but he was doing a wrong. Just to show you what can happen, a friend came running to Frankie, said, You know, I wouldn't tell you no lie. I saw your man ride in his Jaguar with a chick named Nellie Bly. Oh, and if he was your man, honey, let me tell you, he was doing you wrong. Let me tell the story. Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place, and then he saw right. But Frankie could see that he was doing her wrong. And oh, let me tell you, Frankie reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hollow. Oh, he was a man, all right. But she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told her was, er zaten wel wat uh, hapertjes in. Het was ook de verkeerde versie die ik draaide. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik vond het toch lekker Sam Cooke. Um, ik ga eh, mijn koptelefoon weer opzetten. We gaan even iets heel anders doen, hè? Want het is tijd voor F. Starik. U weet het, in november 2012 begon hij de belevenissen... van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld zo'n 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals Helver voelde... een keertje zal vallen, in het ziekenhuis terecht zou komen... waar ze niet meer naar huis kan daarna, maar gewoon in een verzorgingshuis zal moeten. Ze is nog in het ziekenhuis, maar ze is nu eindelijk onderweg. Nee, ze is niet meer in het ziekenhuis. Ze is nu naar het verzorgingstehuis. Sometimes I feel like a motherless child. Rolstoel. Een gehoofddoekt meisje duwt een lege rolstoel voor zich uit. Daar mag moeder in gaan zitten. Ze stelt zich voor, geeft ons een hand. Hasna. Ze bloost voorzichtig. Jongste broer tilt moeder uit de auto. Gezamenlijk laten we haar in de rolstoel zakken. We nemen ieder een tas met de bezittingen die uit het ziekenhuis zijn meegekomen. Moeder heeft haar pantoffels aan. Haar schoenen zijn in het ziekenhuis achtergebleven. Hasna duwt haar in de richting van de Jordaan. Het is niet ver, het is op de begane grond. Het ruikt er sterk naar pannenkoeken. We worden naar een kantoortje gebracht. Daar heet Karin Gietelink ons welkom. We krijgen iets wat koffie wordt genoemd uit gebloemde kopjes met een schoteltje. We zijn immers in de Jordaan. Of moeder een pannenkoek wil, vraagt mevrouw Gieteling. Dat wil ze wel. Mevrouw Gieteling vertrekt. We kijken het kantoortje rond. Er staat een computer. Er is een raam, het staat op een kier. Het raam geeft uitzicht op een grijze muur van slordig gemetselde betonblokken... met, als je ervoor gaat staan, ook nog uitzicht op een puntig ijzeren hek. Het raam is voorzien van twee van die ijzeren boekenkaststeunen... die hier als anti-inbraakpreventie dienen. Pannenkoeken. Mevrouw Gietelink is teruggekeerd met een bordje met twee opgerolde pannenkoeken erop. En ze vertelt erbij dat deze pannenkoeken echt heerlijk zijn. Moet ik dat allemaal opeten? vraagt moeder, die zichtbaar spijt heeft dat ze het aanbod niet heeft afgeslagen. Ja, jij moet dit allemaal opeten, doe ik streng. Dan neemt ze een voorzichtig hapje. Na twee hapjes houdt ze op, schuift het bord van zich af. Ik heb nu niet zo'n honger, ik ben ook niet zo'n grote eter. Waar zijn we nu, vraagt ze. En ze wil ook weten waar we vandaan komen. We vertellen van het ziekenhuis, van de gebroken heup. Mevrouw Gietelink gaat haar hart in. U woont nu hier. Dit is uw thuis. We onderbreken haar. Zeggen dat moeder hier alleen komt revalideren. Het is maar tijdelijk. Wat er daarna moet gebeuren, laten we in het midden. Moeder herinnert zich haar hondje. Kun je hier wandelen? vraagt ze. Sometimes I feel like a motherless child from Punt ik Moeder doen... verscheen afgelopen november in boekvorm bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Goed, het is tijd voor het mysterie van Emily. Jan Emmers heeft een leuke tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden wie of wat het is. En dan kunt u winnen een knijpkat. Voor in het donker. De katjes in het donker knijpen. Goed, ehm, ik zou het leuk vinden als u met een goed antwoord belt. 0800-1121, ik ga dadelijk eh, voorlezen. Maar ik vind het wel leuk als je ook een culturele tip geeft. En dat kan heel breed zijn. Dat kan gewoon zijn van het schilderij, eh, de reproductie die u thuis heeft hangen... of de voorstelling die u gezien heeft... of het boek wat u aan het lezen bent... of um, de tuin die u bezocht heeft. Whatever. Lijkt me leuk. Dus, dus wees even creatief. Er is altijd wel iets in je leven wat je mooi vindt... en wat cultuur is en geen natuur. Natuur mag trouwens ook. Goed, hier komt het eerste fragment. Vroeger, ja mensen, vroeger toen had je nog primeurs scoops. Dan was een krant of een radio-uitzending of een tv-programma. Het eerste medium met iets belangwekkends. Schrijver Evelyn Wall schreef in 1938 het boek Scoop... waarin hij het fenomeen met enige ironie benadert. En hij had natuurlijk gelijk. Het interesseert het publiek geen bal wie welk nieuws het eerste bracht. Wie weet er over een jaar wie deze week het eerste meldt... dat Plastek toch maar niet aftreedt. Nou, precies. Dat weet niemand. Behalve de vakidioot. Als u denkt te weten 0800 1121. Het ei is nog wat moeilijk, maar je zou het nieuws kennende het kunnen weten. En wat gaan we draaien? Oh, dat vind ik leuk. De kleine Coco Eleanor Pedras die gaat het volgens mij helemaal maken. Gaat nog verschoppen. Ze is eh, druk bezig met haar eerste EP'tje samen met haar band. Eh, maar ehm, ik heb hier vast een cover. Die hebben ze gewoon eventjes opgenomen en op het net gezet. Het is een cover van Tom Waits, It's Over. En dat doet ze heel mooi, vind ik. Coco. Don't go and make a big deal out of nothing. It's just a storm on a dime. And I always thought there's nothing that money. by saying no. Coco Eleanor. Nou, volgens mij gaat het echt nog verschoppen. Goed, aan de telefoon heb ik Phil. Goeienacht, Phil. Hallo, ben je daar? Ik hoor je, ik hoor je zuchten. Zeg eens wat. Phil. Phil. What's going on? Hallo? Hoor je mij niet? Kan het zijn dat ze mij niet hoort, uh, Bart? Eh, ik denk, ze komt eraan, denk ik. Oh, ze komt eraan? Ja. Wat is ze gaan doen dan? Even naar het toilet, denk ik. Oh, even naar het toilet. Oké. Goed, zat je ook te luisteren? Wie ben jij? Ik ben iemand die daar luistert, een vriend van Oh, oké. Okay. Hey, vriend van Phil, eh, jij weet het antwoord niet op het, op, op het mysterie van Emily? Eh... Eh, dat, ik is die van mij, uh, eh, Simon, Ik, schrijf even terug, de komt aan. Oké. Oh. Oh, nou, ja. Ja. Phil was even naar het toilet. Haar vriend die had wel gehoord wat zij dacht dat het goede antwoord was, maar... Eh, nou is er iets misgegaan, nou is de horen erop gegooid. Nou ja, goed, die dingen gebeuren. Kan wel hebben hoor. We gaan gewoon door met het volgende fragment. En dan hoop ik dat veel weer belt. Journalisten beschouwen het nieuws als de 24 uur van Le Mans. Je race de klok rond achter de feiten aan... in de hoop dat je de eerste bent... Dat vond het publiek dus al in 1938 niet zo erg van belang. En in 2014 kan het echt helemaal niemand meer wat schelen. Alles bereikt ons toch via internet, hè? Soms worden dingen al gemeld voordat ze gebeurd zijn. Vertel het me nou maar als het echt de moeite waard is... vindt de lezer, luisteraar of kijker. Kom met feiten en uitleg, duiding. Journalisten hebben een mooie taak, eigenlijk. 0800 1121 als je denkt te weten. Denk aan deze week, denk aan de waan van de dag. Eh, wat gaan we draaien? Oh ja, uh, Dauma, dat is alter ego eh, eh, van Dolly... Ik bedoel, nee, Ruud Dauma, dat is zijn echte naam... en zijn alter ego is natuurlijk Dolly Belfleur. die schreef een, goed protestlied over die achterlijke homowet van Poetin. Moet ik toch even laten horen. de kwaliteit is niet helemaal je dat, maar dat komt ook... Dat het, is een, het is een opname van, van april vorig jaar... bij een van de eerste grote protesten die daar toen gehouden werden. Dat was bij het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Maar ja, de boodschap is volgens mij volkomen helder en opwekkend. Dolly Bellefleur. Hallo allemaal, wat ontzettend mooi zeg dat jullie met zoveel kleurrijke mensen hier zijn. Ik had zelf de afgelopen week een beetje het gevoel alsof ik ons land mocht eh, vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En ik hoop dat dit eh, lied hele hoge ogen gaat gooien bij de afsprong. an evil man in Russia nowadays. He supports the law against lesbians and gays. Most people look at him with terror and with fear, cause he pulls the strings like a wicked puppeteer. It's distressing how he's suppressing homosexuality. In the name of love, we are protesting, sets our sisters free. Stop, stop, stop, Putin, drop your law at the Kremlin. Love is no crime, it's not a disease. Stop, stop, stop Putin. Your plans are so poisoning for all the Russian LGBTs. Saudi He rules the Russian land as if he's the Tsar. If you don't obey, you become a steak tartare. Most people look at him with terror and with fright, cause this macho man really loves a cocky fight. It's distressing how he is suppressing love and freedom in his land. Love's no sin, good heavens, it's a blessing. This man poisoning for all the Russian LGBTs. Last night I had a dream, he was begging on his knees. He said, "Tolly, dear, won't you be my fairy, please? Most people look at me with terror and with fear But you know, my dear, in my heart I am a queer I said, darling, it is such a pleasure Homosexuality As a queen you really love cross-dressing It will set you free stop Putin, drop your lie at the Kremlin. Love is not crime, it's not. routine. Your plans are so poisoning for all the Russian LGBTs. Stop, stop, stop, Putin. Let's be honest, you're a queen. It's not a crime, it's not a disease. Stop, stop, stop, Putin. Your plans are so poisoning. De aanleiding, de aanleiding is vreselijk. Want wat in eh, Rusland eh, dreigt te gaan gebeuren is vreselijk. Maar laten we alsjeblieft dit warme gevoel van al deze verschillende mensen... homo, hetero, lesbisch, transgender, hondenbezitters, asexueel... Laten we dit vasthouden. We are family. Of je nu homo, hetero, lesbisch, We're family. Nou, ik vind dat leuke hondenbezitters en asexuelen ook mee mogen doen. Hartstikke goed, Dolly, Bellefleur. Maar nu heb ik dan eindelijk Phil aan de lijn. Hi Phil. Goeienacht. Goeienacht. Je moest even, even een kleine boodschap doen en toen was je even vertrokken. En toen ging het mis. Het gaat over de Nationale Radio. Die wordt hartelijk bedankt. Oh. <laughs> nou ja, dit is allemaal... Zo is het leven, toch? Hè? Het kan gebeuren. maar het antwoord, hè, op de vraag. Ja, precies. Ik denk Henk van der Meijden. En waarom denk je Henk van der Meijden? Henk van der Meijden is een, gewoon een, de grootste roddelaar die er ooit heeft bestaan. Ja. Mm, ik vind dat hij... Kijk, als eh, verslaggever in de journalistiek, denk ik... In privé, uh, nou, heeft wel een rare rol gespeeld, hè? Ja. Nou ja, volgens mij roddelt hij al helemaal al, al tijden niet meer. Volgens mij is het alweer heel lang geleden. Ja, ja. Maar hij heeft het wel. Hij lijkt, het lijkt alsof hij het uitgevonden heeft in Nederland. Maar volgens mij is het, wordt het al, eh, zolang er mensen bestaan, wordt er geroddeld. Alleen hij deed het dan op papier. Ja. Nee, het is niet goed, Phil, maar dat maakt niet uit. Eh, het, het... <laughs> Eh, je had ook nog een culturele tip voor me? Nou ja, een boek, hè? Een keuze. Ja? Ik zou denken aan het boek... Um, dan ik achterover leunen. Ik zou denken aan het boek van mijn eigen vader. Ja? En dat heet Overleven in Dachau. Dat vind ik heel goed. Ja? Dat is een eh, persoonlijke beschrijving van hem geweest. Eh, gewoon eh, hoe hij de kamp heeft overleefd. Ja? Hoe heet je vader? Van der Tas. Van der Tas. En het boek heet? Overleven, in... in Dachau, hè? Dan zeg ik het goed. Oké. Okay. Oh, ik klink schor op de, over de radio, hè? Ja, klinkt lekker. Maar dat klinkt wel, dat is wel sexy, hoor, veel. <laughs> nou, dat is <laughs> in ieder geval een compliment. Ja. Nee, maar dat is een heel goed boek. Ik, ik vond het een hele mooie... Weet je wat ik knap vind van mijn eigen vader? Nou? Bijvoorbeeld, als we het over boeken hebben. Hij heeft het voor zichzelf, zijn eigen persoonlijke belevenis heeft hij heel goed opgeschreven. En dat vind ik knap. Nou, dat is ook knap. Ja, dus, Goed. Het onder ogen zien van je... Ja, gewoon eh, de, die tijd. Ja, vreselijke tijd. Veel, ik ga, ik, ga het, eh, ik ga het opzoeken. En bedankt voor je tip. En ook maar je hebt geen prijs verdiend. Nee, je hebt geen prijs verdiend, helaas. Dus blijf luisteren. Als je straks denkt het wel te weten, dan bel je gewoon nog een keer, oké? Nou, dan gaan we het nog een keer proberen. Oké, dag. Doeg, dag. Ik heb ook nog eh, Anne aan de lijn. Anne? Ja? Hi, goeienacht Anne. Goeiedag. <laughs> wat denk jij dat het is? Of wie of wat? Ja, nee, het is misschien wel hebberig. Ik, dat, ik, eh, ik wou nieuwsuur zeggen, maar dat is niet goed, hè? Nieuwsuur? Ehm, je zit natuurlijk wel in de goede richting, maar dat is niet de naam uh, of, uh, die wij zoeken. Die, die er zo prat op gaat van wij hebben het eerste. Ja, ja. ja, ja nee, nee, nee luister, we gaan... Eh, ik, ik, ik, ik ga... verblind werd door, het idee van een tweede knijpkast. Oh. Mijn culturele <laughs> tip. Ja, je culturele tip, goed. ja, ja, echt verblind. Maar goed. Ehm, maar ik zat dus niet helemaal verkeerd. Oké. Ehm, mijn culturele tip. Er was de schilderij tentoonstelling De Romantische Ziel in Haarlem. Maar ik weet niet waar. Maar ik heb nog een tip, een, leestip. Nou? Uh, eh, The Tale of Kenji van Lady Murasaki dat was uit het Japans vertaald al, maar nu is het in Nederlands vertaald. Ja? Heel mooie, het is 1200, 12.000 of... Hè? Nou ja, een heleboel bladzijden. <laughs> Sorry, ik vind het een beetje... <laughs> maar het is een helemaal over een Japanse keizer. Het, uh, hofleven, het hofleven eh, beschreven, heel mooi uit, uh, ja, uit de vroeg... <laughs> uit de Japanse Oké. Okay, <laughs> ik ben je... heel vaag nu. Ja, je bent heerlijk <laughs> vaag. Maakt niet uit. Maar dus, hoe was de schrijver? Geef... Lady, Lady Murasaki de schrijfster, Japanse schrijfster. En het is in het Nederlands nu vertaald in, in, ja, in twee delen. In het Engels was het vier delen. Of nou ja, maakt allemaal niet uit. <laughs> maakt allemaal niet uit. Ja, heb jij het al gelezen of ben je erin bezig? Ja, ik ben in het Engels aan het lezen. Oh. Ik, ik, ga misschien over in het Nederlands. Want het is, maar het is, ik weet het, maar het is, het is heel mooi. Ik vind eh, het, is, het is echt een aanrader. Ik vind Goed. heel, eh, nou, Anne, dank je wel voor de tip. Ik ga het laatste fragment voorlezen. En als dan iemand denkt het te weten, bel dan. Ja? Of ik, ik, even naar Fleur, of hebben we nog iemand hangen? hebben we hebben nog iemand hangen. Dag Anne! Doei! Doei! Um, Fleur, wie hebben we hangen? NSA heb ik hier staan. Hans. <laughs> Hans. Goedenacht. Goedemorgen, Astrid. <laughs> nee, ik heet Adeline, hè? Oh, sorry, Dat is een andere nacht. Eh, ja, sorry. <laughs> Eh, ach, de nachten zijn zo geweldig eh, gelijk tegenwoordig. Dus Oké, nu begrijp ik waar dat NSA vandaan komt, want dat is wat <laughs> jij denkt dat het is. Ja. Nu heb ik het al verraaien. Oké, waarom denk je de NSA? Eh, ja, nou, het waren eh, in het kader van afluisteren, eh, alles bekend zijn van tevoren en dat soort elementen. Ja, dus toen dacht ik automatisch aan de NSA met het idee van, ja, die weten het toch al eh, allemaal... Eh, nog eerder, ja, ja, ja. ja. Oké, oké, okay, vind niet gek gedacht. Nou, dat is, eh, is niet goed. Heb je nog een culturele <laughs> tip, Hans? <laughs> nou, de enige culturele tip die ik kan geven, ja? Adeline, is dat, dat, dat, jullie eens een keer naar Enschede moeten komen. Weet je, ik dacht al dat je dat ging zeggen. Want wat is er zo <laughs> leuk aan Enschede dan, Hans? tak. Wat is er zo leuk aan, aan Enschede? Uh, Attack. Attack? Ja, A-T-A-K. Oh, poppodium, Attack. Oh ja, oké. Ja, precies. Ja, ja, en ja, eh, ja eh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zelf er al een tijdje niet meer geweest ben. Maar het is een aanrader van de eerste orde. Oké. Nou, die hou ik in mijn achterhoofd. Dankjewel, Hans. Akkoord. Doeg. Joei. Joei. Dat is ook een leuke. We gaan, dat is misschien Enschede's. We gaan het laatste fragment lezen. Komt-ie. Weet iedereen het hoor. Niemand zit er dus op te wachten, hè, op dat hele verse nieuws. Maar de jongens en meisjes van, in dit geval de tv... houden een ware redrace om iemand lekker het eerst te hebben. En die iemand die wordt duizend keer begerenswaardiger... als het ook nog eens een journalist is. Ja, want journalisten berichten graag over journalisten. Zodat wij denken dat journalisten van het allergrootste belang zijn. En dus sleurden twee tv-redacties de afgelopen week... een collega zowat aan de haren van de ene studio naar de andere... onderwijl elkaar uitscheldend. Dat arme mens. Terug wilden ze misschien wel naar dat immer, wat dat betreft, rustiger Egypte. 0800-1121. Als u denkt te weten, nou, dat is nu een eitje, hè? Als je enigszins de krant leest of af en toe naar het journaal kijkt. Goed, wat gaan we draaien? Oh ja, ik, ik vind het zo heerlijk. Marielle Tromp en Ellen McLaglen, die hebben dat eerste cd'tje uit Homer. En dit is een prachtig nummer, een cover van Tom Waits. Shiver Me Timbers. Well, I'm leaving my family, leaving all my friends. My body's at home, but my heart's in the wind. And the clouds are like headlines on a new front page sky. My tears are salt water, and the moon is full and high. And I know Martin Eden is gonna be proud of me. Cause many before me have been called by the sea to be up in the crow's nest, singing my sail. Shiver me timbers, I'm a sailing away the fog is lifting, the sand is shifting, I'm drifting on out. Oh, Captain Ahab, he ain't got nothing on me. Come and swallow me, don't follow me. I'm traveling alone. The water's my daughter, I'm gonna skip like a star. My body's at home, but my heart's in the wind, where the clouds are like headlines on a new front page sky. My tears are salt water, and the moon is full and high. And the fog is lifting, the sand is shifting, I'm drifting on out Old oh, Captain Ahab, he ain't got nothing on me. Now swallow me, don't follow me. I'm traveling alone. Blue waters, my daughter. I'm gonna skip like a star. Won't you please call my family? Tell him not to cry. My goodbyes are written by the moon in the sky, saying nobody knows me. I can't fathom my stay. Shiver timbers, I'm a sailing. Up. heerlijk. Marielle Tromp en Ellen McLaglen. Tromp en McLaglen. Homer heet het plaatje. Ehm, aan de telefoon, Wim. Goedenacht, Wim. Hallo. Oh, ik hoor je, je hebt de radio aan. Ik hoor mezelf echo. Echo, echo, echo, echo. Oh, oh, oh, oh echo, echo, echo, echo. Is dit beter? Ja, is beter. Hoor ik mezelf niet terug. hey, Wim. Ja. Hoe is het? Wat zit je allemaal te doen? Eh, allemaal, waar ben je? Waar zit je? Omschrijf het eens. Uh, ik zit in huis, thuis. Ja? Zit je achter je bureau of ligt eh, lig je op de bank? Nee, of? gewoon op de bank. Oké. <laughs> <laughs> ja, nu in de keuken hoor, eh, om... om Van je radio weg te, zijn? Oké. Precies. Goed. Wie denk jij dat bedoeld wordt in deze omschrijving? Ik dacht Suze Mens. de vrouw die uh, gekidnapt is door Radio 1. Of... eh moet ik zeggen, eh, Pauw en Witteman. Hè? Nee, eh, dat weet ik. Is die... Nee, daar geloof ik niks van. Is die eh, gekidnapt door... Nee, door uh, Pauw en Witteman. Hè? door, uh, want ze werkt voor Nieuwsuur. Oh? En ze is op de dag op Schiphol al gekidnapt door Pauw en Witteman. Oké, nou, lieve Wim, het is eh, fout, want je hebt de verkeerde naam. Je mag nu niet een andere naam zeggen, want je vergist je in de naam. Je, ik weet dat je de juiste persoon bedoelt, maar eh, je hebt hem fout. Dus, en ik weet dat er nog iemand is die belt. Dus ik moet... Mens. Nee, dat klopt niet. Dat klopt echt niet. Kijk het maar na. Dus dat is fout. Maar geef me nog even jouw culturele tip. Ja, dat ga je dadelijk horen, denk ik. Geef me, oh. geef me nog even je <laughs> culturele tip. Ehm, ja, wat, zou ik als culturele tip moeten geven? Ehm, ehm, als er een Puccini-opera is, eh, bezoek hem. Oké. Jij bent een opera-liefhebber. Hartstikke goed. Puccini-opera's Puccini zijn natuurlijk ook wel heel mooi. Dankjewel, Wim. Ik ga gauw door naar de volgende, want we hebben maar drie... Twee minuten. Dag! Is goed, hoor. Joe, doeg. Eh, wie is mijn volgende eh, beller? Hallo? Sebas. Hey, Hallo, Sebastian. hey, Sebas. Eh, jij mag het zeggen, want we hebben nog maar heel weinig tijd. Wie denk jij dat het is? Rena Netjes. Ja, natuurlijk, Rena Netjes. Dat was toch wel... Ja, dat je het over Egypte had. Ja, nou, dat Egypte gaf het wel helemaal weg, hè? Ja, precies. En, en wat, wat Wim net zei, ze werd dus, werd dus echt al op, op, op, Schiphol gekidnapt. En eh, Nieuwsuur en, en Pauw en Witteman, iedereen trok aan haar. En toen ik denk, ja in de kranten grote stukken. Want het is inderdaad journalisten over journalisten. Geef ze de ruimte en ze nemen hem volledig. Nou, um, ehm, eh, je, hebt nog, je hebt nog een tip? De piramide van Austerlitz, gebouwd voor Napoleon... Uh, ter ere van Napoleon door zijn luitenanten uh, eh, daarginds... en meteen een leuk uitkijkpunt voor de veromgeving. omgeving. Oké, nou, wat een leuke tip hey, um, Sebas, blijf aan de lijn. Dan noteert Fleur je gegevens. Want je krijgt een knijpkat. Je hebt hem gewonnen, hè? Want het is natuurlijk goed. Ah, leuk. Ah, oké. Ehm, ik zou maar zeggen, hele fijne nacht nog. Dag. Jij ook, graag. En eh, nou, wij gaan straks weer door met eh, hoorspellen. Kafka's tekeningen. Tot zo. Doei.